Mariel Hageman met het NOS Journaal. Veel doden gevallen. Hoeveel precies is nog niet bekend, maar volgens verschillende persbureaus zijn er zeker 30 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zou een Iraaks parlementslid zijn. UNICEF gaat zorgen voor vers drinkwater in de Libische hoofdstad Tripoli. Het VN-fonds zal zo'n 5 miljoen liter water naar de stad transporteren. Nu dictator Gaddafi en zijn troepen zijn verdreven heeft de stad een ander probleem. Er is een tekort aan voedsel en drinkwater. De afgelopen weken is er nauwelijks aanvoer van levensmiddelen geweest door de gevechten. En veel waterleidingen en drinkwaterbassins zijn verwoest of zwaar beschadigd. In de Libische hoofdstad wonen ongeveer 1,7 miljoen mensen. In New York heeft de tropische storm Irene minder hard toegeslagen dan werd gevreesd. Wel was er in de stad veel wateroverlast doordat de rivier de Hudson op sommige plaatsen buiten haar oevers was getreden. In laaggelegen wijken staan de straten blank en veel gebouwen zijn op de begaande grond ondergelopen. De effectenbeurs op Wall Street zit ook in zo'n lager gelegen wijk, maar naar verwachting gaat de beurs morgen gewoon open. Door de storm zijn tientallen grote elektriciteitsmasten omgewaaid, waardoor 3,5 miljoen huishoudens de komende dagen zonder stroom zitten. In totaal heeft het noodweer aan de oostkust aan 14 mensen het leven gekost. De uitmarkt in Amsterdam is dit jaar door 450.000 mensen bezocht, ongeveer net zoveel als andere jaren. Ondanks het slechte weer waren er toch veel mensen gekomen naar de jaarlijkse start van het culturele seizoen. Van vrijdag tot en met vandaag konden mensen gratis optredens bekijken op het Museumplein, Leidseplein en in het Vondelpark. De onderdoorgaan van het Rijksmuseum was voor het eerst sinds de start van de verbouwing geopend. Er werd de boekenmarkt gehouden.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 Eh, een, dame die helemaal natuurlijk zelf met behulp van computers deze prachtige muziek maakt. Dreaming of Oceans. En ehm, ja, dat gaat natuurlijk een beetje door. Je kunt dat allemaal ehm, natuurlijk naluisteren op mijn website eh, peacefulradio.eu, maar ook via soundcloud.com. En dan typ je IO, IOtronica in en dan vind je al haar muziek. Wij gaan verder in dit eh, programma Peaceful Radio met eh, Creating Abundance van Erik Berglund. Veel luisterplezier. plezier. even greater financial success in my future. I am financially independent. I make right decisions about money. go before me, and angels bring me everything that's for my highest good. I walk the golden path. I am now on the golden road of success, the golden road of abundance, the golden road of riches. I follow my heart. I feel good about everything feel good about everyone in my life. And I am fully prepared. I always know what to do. I always know what to say. I am always guided. Because God is in my life. God is guiding me. God is directing me. And I am surrounded with angels. My subconscious feels rich, and all my subpersonalities feel rich. All my subpersonalities are open to abundance, and my inner moneymaker feels great. Thank you. Hans Christian met Light and Spirit. Sacred Renaissance Music, zo noemt hij het zelf. Van het label New Earth Records tot ons gekomen via osho.nl. Zoals ook de laatste cd die ik zo van start zal laten gaan. Dat is Essential Touch, verzamel cd van het label New Earth Records. En we gaan naar track 6 luisteren. Al Groomer Gone met eh, Utopia Al Kahira. Mooie titels allemaal, maar ik ga alvast afscheid van je nemen. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio, aflevering 739.